Het wordt 13 tot 18 graden. Alleen in het noorden kan wat regen vallen. Het regengebied breidt zich vanavond verder uit. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan de langste files op de A1 vanaf Amsterdam naar Amersfoort bij Eemnes 6. En voor Bunschoten 5 kilometer. Naar Amsterdam over 10 kilometer tussen Barneveld en Eembrugge. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk en Badhoevedorp 13 kilometer. A12 Utrecht-Den Haag voor Den Haag Centrum 8 A15 Rotterdam-Europoort bij Spijkenisse 10. Twee rijstroken zijn dicht. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de randweg Dordrecht 5. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Bresseplein 6 kilometer. Op de parallelbaan is de rechte rijstrook dicht. En vanuit Rotterdam naar Breda file tussen knopen de Bresseplein en de Van Brienenoordbrug. Daar zijn twee rijstroken dicht. A28 Zwolle-Utrecht bij Leusden 8 kilometer.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 Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Het invoeren van de wietpas op 1 mei heeft nog niet tot grote problemen geleid in het zuiden van het land. Wel is er meer overlast door straathandel. Dat constateert politiekorpschef Heres. Rond coffeeshops is het volgens hem rustig gebleven. Buitenlandse auto's zijn er weinig, wel rijden er zogenoemde wiettaxis. Die leveren wiet op bestelling. In Maastricht is de overlast door straathandel iets groter dan in andere plaatsen. Dat komt door de ligging dicht bij België en Duitsland. En doordat de coffeeshops uit protest tegen de wietpas dicht zijn. Daardoor zijn ook de Nederlanders aangewezen op de straat. Het is de bedoeling dat de wietpas volgend jaar landelijk wordt ingevoerd. Milieuactivist Paul Watson, de oprichter van Sea Shepherd, is gearresteerd. Hij is opgepakt in Duitsland op verzoek van Costa Rica. Dat land wil hem berechten voor een incident in 2002. Watson kreeg het toen aan de stok met vissers die het hadden voorzien op de vinnen van haaien. De vissers beschuldigen Sea Shepherd van poging tot moord. Hortsen zit vast, hoewel niet duidelijk is of Costa Rica de 10 jaar oude aanklacht doorzet. Bij een verkeersongeluk in Noord-Holland zijn drie doden gevallen. Een man van 26 en een vrouw van 24 overleden gisteravond. Vanochtend bezweek een vrouw van 81 in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De auto van het jonge stel raakte tussen Schagen en Waard in de berm. Toen de bestuurder corrigeerde kwam hij op de verkeerde weghelft en botste op een tegemoetkomende auto. De eerste uitzending van Boer zoekt vrouw heeft bijna 3,5 miljoen kijkers getrokken. Daarmee was het het best bekeken tv-programma van gisteravond. Tien boeren en één boerin die op zoek zijn naar een partner werden aan de kijkers voorgesteld. Voor het eerst toen ook een tweeling mee en een homoboer. boer Boer vrouw is een programma van de KRO. Begin vorig jaar trok een aflevering 5,4 miljoen kijkers. En daarmee was het het best bekeken tv-programma van 2011. Het weer, zon en wolkenveld.